Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland gaat fors bijdragen aan de Patriot luchtverdedigingssystemen voor Oekraïne. Dat heeft demissionair minister Brekelmans van Defensie gezegd... na een gesprek met zijn Europese collega's. Vorige week besloot de VS dat ze Patriot-systemen aan Oekraïne zouden leveren... als NAVO-lidstaten daarvoor zouden betalen. Duitsland had al geld toegezegd en Nederland nu dus ook. Wat de bijdrage precies wordt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Nederland ook meer F-16-munitie, drones en radars gaat leveren, meldt de minister. Een deel van de kinderen die ziek werden in een speeltuin in Voorburg... was besmet met het norovirus, zo blijkt uit onderzoek. Twee weken geleden werden zeker 23 kinderen ziek nadat ze in de speeltuin waren geweest. De gemeente liet een watertoestel onderzoeken, maar werd geen vervuiling gevonden... Bij een aantal kinderen werd wel het norovirus ontdekt. De GGD onderzoekt of er een verband is met de speeltuin. Het norovirus is een zeer besmettelijke variant van buikgriep. De oproep van 25 landen om de oorlog in Gaza te beëindigen... staat volgens Israël los van de realiteit. Volgens Israël geeft de verklaring een verkeerde boodschap aan Hamas. Nederland is een van de landen die kritiek uit op de werkwijze van Israël... In de gezamenlijke verklaring staat onder meer dat de plannen van Israël om de Palestijnse bevolking gedwongen te verplaatsen volstrekt onaanvaardbaar zijn. In Denemarken is een weerwaarschuwing uitgegaan naar zo'n 250.000 mensen vanwege hevige regenbuien. De regen kan leiden tot wateroverlast, stroomuitval en verkeersproblemen. De Deense Nationale Politie is in overleg met de inlichtingendiensten en het ministerie van Gezondheid vanwege het risico voor het openbare leven. Het weer bij ons. Ook vanavond en vannacht nog een paar buien. Soms met onweer. In het zuidwesten kan het nog hard waaien. Morgen begint ook met buien. In de middag klaart het op. En het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij. Nog 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt Burgerveen door de werkzaamheden. En 5 minuten op de A10 Zuid bij Zeeburg.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 jullie eh, een een of andere uil horen, dan is het Thomas de Jong. Als je een hond ergens op, dan is het een echte hond. Want het is de hond van de buren. Dus die, eh, die hoor je ook als het goed is. Even kijken of die nog blaft. Ja, ja, ik hoor hem, ik hoor hem, ik hoor hem, ik hoor hem. <laughs> dat is echt waar. Dus ik hoor hem echt hier op de radio. Ehm, goed, eh, maar eh, er wordt eh, niet geblaft door onze muzikanten en songwriters. Van nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nee. over huisdieren van Annemarie weet ik het. Oeh. Oh, ja, oh. Ah, dat is een beetje link dat ik het daarover over heb. Want -oh. ja, Annemarie heeft afscheid moeten nemen van een, van een huisvriend... Oh. Ja, en toevallig heeft deze huisvriend ook nog in een clip gespeeld, toch? Klopt. Ja. ja. Filmster was het. Ja, want eh, het is ook typisch iets wat katten doen. Hè? Die, eh, die gaan dan op een gegeven moment... Als jij eh, denkt, nou, ik heb fijn al mijn werkzaamheden... Paf! In één die kat in één keer over je toetsenbord heen. Heerlijk op je laptop. Ja, precies. Ja. <laughs> maar was het een, dat was volgens mij wel een fijn beest, toch? Of niet? Ja, ik was helemaal dol op hem. Ja? Heerlijke kat. Eh, die hond is het er in ieder geval niet mee eens. In ieder geval. <laughs> <laughs> dus, ja. uh, hoe zit het uh, met de, de huisdieren uh, van Luc Nijman? Heb je die? Of, <laughs> huisdieren? Nee. Nee, alleen ik, ik heb, mieren of... Ik heb vijf gitaren. dat zijn geen huisdieren. Die, nee, die, die, okay. Ja, nee. snaafvrienden. Dinsdag zag ik een vlieg. Oh, een vlieg, ja, dat was een vliegenhuis. Ja, ja. Ah, eh, opnieuw heeft, eh, heeft die hond er eh, problemen mee. Hè? Dus, ik, ik, ik, zou echt wel een poes willen hebben. ik ben een poesmens. Ja. Ehm, maar mijn huis vind ik te, te klein. En, ik zit op de derde verdieping. Dus ik zou een, een tuin willen hebben om het een beetje ruimte te geven. Dus... Ik, zal je wat, wat vertellen. want mijn oudste zus die heeft ooit in de Van Oostadestraat gewoond. Ja. Ik weet niet of dat toevallig in de buurt bij jou is. ja ja, eh, Ja, ik, ik, ik, woonde ook in de buurt in de pijp daar. Ja. Eh, eh, dat bedoel ik dus. maar die had op een gegeven moment ook een kat. Maar die, die ging gewoon over het balkon hop, naar, naar de buren hoor. daar had die, daar had die helemaal niks van. Ja, maar ik heb, ik heb poezen gezien op, die, ehm, op, de, op de rooftops. En ik heb één keer een poes zien vallen. En dan dan, is dan dat is niet leuk. En dan nee, dat is niet leuk. Eh, eh, hij, heeft het overleefd trouwens. Cats, ik snap niet hoe, maar... Ehm, ja, was, komt altijd op zijn pootjes terecht. Hè? Dat scheuren van, oh my god. Maar eh, dus ja, dat, dat zou ik echt niet willen voor, voor Poes als ik, ik zo eentje zou hebben. deze Sorry man, maar, nee, maar deze kat maar we zien op, een, op, een lead, op, een, op, een, lead en, meenemen naar de, café of zo. Dat zou kunnen, want moet je toch weer even met Annemarie gaan praten. Misschien, dat, want ja, die heeft, die heeft het nummer over dat eh, dat zou kunnen. Ja, ja. Toch, eh, toch je wil dat ik een poes heb. En dan ga ik nou. liedjes over, katten eh, zingen. Nee, dat doe ik al. Oh, dat doe jij. Ja, ja, precies. <laughs> Krijg je daar nu onderling nu al een beetje mot over? Ook een beest trouwens, een mot. Maar goed... kunnen we het wel even doorgaan uh, hier. Ehm, nou goed, we gaan het even over serieuze zaken hebben. Want we hebben het over huisdieren en, en muziek. Nou, Annemarie heeft het uitgelegd eh, hoe dat dan werkt eh, met zo'n kat... die dan over je laptop of over je toetsenbord heen eh, gaat lopen... en over je piano. Bij jou niet gebeurd. Ehm, even over, over het muzikale gedeelte. ja, want is het zo... want je liet net ons ontvallen... ik weet niet of dat ook tijdens de uitzending is geweest... over optreden. Oh ja. Ja, hoe zit het daarmee eigenlijk, Luc? Nou, ik, ik, eh, eh, waar begin ik? Jezus. Ehm, ik, speel, <laughs> ik speel veel optredens met eh, twee bands waar ik in ik zit. En dat is Worldbeat als keyboardspeler en Islander als gitarist. En dat is heel leuk om gewoon als, als muzikant mee te doen met een gaande band. Um, maar ik wil ook wel eh, als singer-songwriter weer gaan optreden. Dat heb ik eh, vroeger gedaan. Ehm, eh, en, en, en, ik bel dat nu op. Want ja, ik, ik, kom uit een, een beetje een, dipperiode. You know, post, post-corona stress, <laughs> zoals veel mensen dat kennen. Mhm. Ehm, zo so volgende maand, uh, Annemarie, en mezelf en nog twee singer-songwriters gaan, gaan een gig doen. een ehm, huiskamerconcert. Net een beetje in, in, in de richting waar we nu zitten eigenlijk. Oh, oh zoiets. Dus, dus zoiets. ja, een beetje rustig. mensen, dus, eh, heel, dat heel er, moet, er moet gewoon ergens een bankstel ergens staan. Er moet een paar planten zijn. Dus als mensen uh, eh, wilden dat wij uh, langskomen en een beetje een huiskamerconcert willen hebben met ons erbij. Dan uh, laat ons maar weten. Of via jou of via onze websites. En we komen graag ah, langs en spelen. Nou, Want dat, dat, vind, ik, dat vind ik ook heel fijn. Ja. Dus een beetje ongegeneerde promo mensen. Dus nu nee. opletten dat het dat Moet kunnen, toch? Nou, ja, dat kan. Ik bedoel, eh, eh, ze, zijn, ze zijn dus beschikbaar. Dat, uh, dat <laughs> het gaat natuurlijk wel tegen betaling. Het is niet zo dat ze voor niks komen <laughs> spelen. Dus, wat was dat? Goed, ehm, we gaan zo dadelijk nog even twee nummers van jullie horen. Maar ik draai nog één nummer. want dat is een nummer dat morgen uitkomt. En daarna mogen jullie gaan spelen. All right. Eén nummer van jou. Ja. En één nummer van Annemarie. Die gaan, eh, Dus dat, eh, wordt zo direct. Maar eerst een single die morgen uit eh, gaat komen. En dat is The Damned and Dirty. En die komen uit de Zaanstreek. En dat nummer dat heet Fading Sun. die bandleden is hier ooit eh, geweest in deze studio. Dat is Misha Sprenger. En eh, dat eh, was het moment dat hij hier met Lorena en de Tijd heeft gespeeld. Dat was in september van het vorige jaar. is ook alweer ruim... Eh, nee, nog niet eens een jaar geleden dat ze hier eh, hebben gespeeld. Deze Lorraine en de tijd. Zo, je hoort hem al. Eh, ja, wacht even, Luc. ja, ik moet eerst nog even... Ik moet, nog, even, wat afkondigen. En dan, dus dus dat, dat is dan The Damned and Dirty. Zo heet die band. blues Rock. Is dat ook iets van jou, Garing? blues Rock? Blues Rock. Ja, wat je net hebt eh, eh, kunnen horen. Blues, ah, ik, ik, hou van bluesrock. Dus, eh, oh, ja. Maar wat was de vraag? of je ervan houdt. Ja. ja. ja. <laughs> ik hou van bluesrock. Damn, man of bluesrock. Nou ja. zoiets toch? Bluesrock, ja. ja, Kan je dat ook nog... Uh, blues rock, baby. Kan je, het gewoon ook zo uh, allemaal uit de uh, Out of the Blue... kan je het gewoon spelen ook. Een stukje. Moppie, blues, blues. En een beetje blues. this morning Thought I was dead Woke up this morning Ja, ja, ja. Yeah, ik weet het, ik weet ja. Ja, ja, ja. Ja, zo is het goed. Zo is het goed, zo is het goed. Dan krijgen we weer eh, last met, eh, met een een of andere eh, YouTube-gek... die dan op een gegeven moment zegt... we geven er weer een ban op of wat dan ook. Dat, dat moeten we niet allemaal hebben. Dus, nee, maar nee. Zeker niet. <laughs> Goed, dus het is nu alweer een onderhoudende uitzending, mensen, met Luc Nijman. Ja, ja, dat, <laughs> gaat het altijd hier. Dus als hij er is, dan is, het nooit een dul moment wat, wat dat er gaat. Maar goed. Wie, wie weet waar het einde Ja, ja. dat, is, wel duidelijk. Ehm, het eerste nummer ja. Het is ook gelijk meteen een, eh, een eh, meteen ook eentje over Luddeverdeur. Heb ik het een beetje hier? Eh, <laughs> Luddeverdeur. Ja, voor een Brit <laughs> natuurlijk weer moeilijk uit te leggen. Liefdesverdriet. <laughs> Ah, Annemarie plaatst het, het, het terecht eh, heel ja, goed. Ja, het is een leuke, leuke liedje. En deze, deze is echt mee te zingen. Dat ja, kan wel. weet je. Eh, dus dat gaat dat over... Minstens, uh, Annemarie gaat meezingen. Dus oh. als jullie ook doen, dan... Vorige week op de radio waar ik was, ze hebben ook meegezongen. Hebben ze dus dat meegezongen? Ja. Ah, oké. Don't forget my girl, mensen. Hier is die. like the way you brush my arm. I like the way you smile, your charm. I wish that you could hear what I'm a thinking. I really wanna break out singing. I really wanna break out singing. Ooh, don't forget me, girl. Ooh, don't forget me, girl. Don't forget me, girl. Don't forget me, girl. Sweet birdie singing its song. You lying there singing along. In my bed, it can't be wrong. You got things going on. We got things going on. Don't forget me, girl. Ooh. Don't forget me, girl. Don't forget me, girl. Don't forget me, girl. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Da la la la. Da da da da da da. Ooh Don't forget me girl Ooh Don't forget me girl Don't forget me girl Don't forget me girl Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. Joey, Joey, Joey. nieuwe batterijen. Oh jee, oh jee. Nou, eh, dat, het klinkt zoiets als een, eh, een soort van pitstop. Ja, we, eh, we, we zitten in Zandvoort. Alleen, ja, een pitstop. Hmm. Het is wel een, een, paar kilometer verderop, twee kilometer verderop, dan, dan, hebben we het over dit soort termen. Ja. En over zes weken, dan is het zover. Ik heb trouwens de eerste, eerste tribunepanelen heb ik alweer gezien. Dus Robert, oh. het werkt hoor. er staan borden alweer ergens over foam suppliers en weet ik allemaal wat. Dus eh, dat is eh, in ieder geval eh, één ding. ben jij trouwens een, beetje een autosportliefhebber? Of zeg je van... autosportliefhebber, ben je dat? Een autosportlief? Nee? Nee. nee? <laughs> Jij? Ook niet. Nee, sorry. Nou. <laughs> Bij ons moet je niet zijn. Nee, nee, nee. goed, het kan, is, kon zijn, hè, maar goed. maar ja, dat maar inmiddels zit het batterijtje er geloof ik nu in. Zit het batterij nu in? Zit het erin, Leon, of niet? Het komt, ja. Ja, ja <laughs> oké. nou, dat, dat, is iets. Van, eh, <laughs> ik, ik, ik, zit trouwens, ineens komt er ook ergens een moment in mij op... Eh, het is een film met Arnold Schwarzenegger. En het heet, eh, volgens mij is het eh, True Lies, heet die, heet die film. True Lies, ja. En dan zit er op een gegeven moment ook in dat hij de, ja, de terrorist van dienst, Art Melk, speelt die, die speelt de terrorist, de bad guy. Ja. En die wordt al gefilmd. En dan zie je op een gegeven moment dat lampje uitgaan van oh. het batterijtje is <laughs> een beetje op. En, dan zit hij, en hij blijft maar doorpraten, die Art Melk. En dan zit hij op een gegeven moment die gozer te kijken... en die zegt, waarom eh, waar zit je niet door? Low battery, assis. Dus, dus <laughs> dat, moment zit ik aan te denken. Dus uh, ja, komt ineens die op, <laughs> ja. ja, ja, ja. zo, ga, uh, ja, Niks is, oh, nou. zo van de hak op de tak. maar goed, jouw bijdrage zit erop. Hey, eh, ja, ja wat eh, betreft eh, jouw materiaal, maar nog niet... Mijn keyboard bijdrage uh, komt Mijn keyboard bij, aan ja, aan precies. Want, uh, Annemarie, want dit is het liedje van jou. wanneer heb jij dit geschreven? Oeh, vorig jaar denk ik. Ja. Ben ik mee begonnen in ieder geval. Mhm. Je hebt het vorig jaar geschreven voor de, de ehm, Nee, dat was de andere. Oh, de andere. Oh nee, dan, dan was het daarna. Ja, dat weet En, weet je ook eh, wat het wat de aanleiding was om dit liedje te schrijven? Jazeker. Ja. Eh, dat was een gedicht van Arnie M.G. Schmid. En dat gedicht heet Mij. Ja. En dat las ik en ik dacht meteen... hier zit een liedje in. Ja, eh, maar dan wil je het natuurlijk zodanig dat het eh, een beetje jouw signatuur heeft. En dat het niet al te veel aan de illustre uh, eh, schrijfster Annie M. Gesmied moet denken. Nee, er zitten elementen in, in de tekst van, nou ja, die uit het gedicht komen. En natuurlijk zit er ook altijd iets van mezelf in. Ja, en, en dan die tussenhaakjes. haakjes. waarom, waarom is dat dan? Ja, Eban allo vogela. Ja, die zin die heel velen van ons eh, op de middelbare school hebben geleerd... als de oudste oud-Nederlandse zin die bestaat. Eh, ik spreek het dan op zijn Spaans uit, maar het is dus gewoon eigenlijk eh, gewoon <laughs> Nederlands. Hebben alle olla vogels. Ja, de zin is eigenlijk wat langer en het komt erop neer van alle vogels bouwen een nestje. Waarom Jij en ik niet. Dat is dus. dat, eh, en eh, nou ja, die kwam bovendrijven en ik dacht, oh ja, die past eigenlijk helemaal in het thema. Hmm. thema voorjaar, maar ook vergankelijkheid. Vergankelijkheid, ja, dat zit, dat zit er eigenlijk... Eh, ja, want als het voorjaar is begonnen, ben je eigenlijk alweer bezig met het najaar. <laughs> <laughs> dat is, <laughs> goed. Goed, ja, dat, ja, aan alles komt een eind. Aan alles komt een eind. En ook dus aan het voorjaar. Maar goed, hier gaan we hem eh, laten horen. Dit is Annemarie met mee. En dan tussen haakjes. En dan Ola Vogela. The elder blossoms As we get older, flowers linger on your shoulder. In heaven, they look down and ache for a taste of me. Lilacs and roses, their tender scent. Birds fly over, stars. still hesitate? Why wait? It's May. We don't know how many months of May we'll get to see. Maybe we have 20 more. waiting for? What are we waiting for? What are we waiting for? What are we waiting for? Hoewel het geen mij meer is, is dit natuurlijk wel heel erg mooi om in het voorjaar nog eens een keer te horen. Het is nu juli, maar kan is goed die mij zijn. Goed, ehm, dat was even Annemarie. En we gaan eh, zo dadelijk nog even de afsluiting babbel doen. Maar eerst het eh, woord aan... Eh, nou ja, eerst de muziek van Dutch Coast. I'm So In Love of I'm So In Love With You. dat is de eerste single. Dan het gesprek met Leon Waardenbos van Dutch Coast. En daarachter komt dan die nieuwe single die ze hebben uitgebracht. En morgen zal die te horen zijn I Only Wanna Dance With You. we change the tone. I am Brothers in the back, come on. I am too in love. place for the J's, all my days for show. I am in love. the players, the ladies, all my mates and hoes. Still smoking up green, turn an everyday dream to a vision of a team on it makes all of us scream when blind our scheme brings hype to the scene, yeah. Fly fresh of a bream, all swimming upstream, bringing colors from a drummer's cuisine we doing shows, know what that means. The groove train's blowing off steam. Four clicks. And we don't stop going. If the train wasn't bold, it don't stop rolling through the shade or the sun, or it won't stop snowing. Could be raining for months or a hurricane blowing, but the closest we'll come to a stop is slowing. It's to make we must keep the ball on rolling. To the place to all but the lost on noise. Fuck tall, tall grass, we ain't gon' start mowing. blaze when we blaze and we're chained to toe. That's the J to the brothers in the back of mine. Never plays for the J's on my days to show. For the players, the ladies, all my mates and hoes. Only tough lucks what we been on. Hard in our shell every day. Used to get frowned up or spit on. Now I make a smile while on stage. Only after ice you can skid on. Hoes won't give you a name. Burning up, heat with the lid on, but don't worry about the times we don't know what to make in the switch. And we wake one morning and we may stop touring cause we made our story. Papa told me till the saying got boring. When the rain starts pouring, something great starts forming. I aim straight for the sky, then for it. I get high for the times I'm soaring. And when the climb's not a fine, simple ride, it's a ride. Rough winds give you tough wings for it. we blaze and we blazing with Jamie Thorne. Past the days of the brothers in the back of mine. Other place for the J's on my days for sure. telefoon hebben wij Leon Weidenbos, zoals die voluit heet. Maar eh, met Dutch Coast is hij actief. Eh, dat klopt, hè? Dat klopt zeker. Mijn naam is Leon Weidenbos. Met Dutch Coast ga ik onder de naam MC Leehound. Ja, want dat is, dat is, die, dat is die andere naam eh, waar je onder, eh, onder ehm, bezig bent. Eh, even over die naam Dutch Coast. Ik zei vorige week in onze uitzending van... ja, er is ooit nog eens een keer een radiocollega van mij geweest... die op een gegeven moment het internet opging. En die noemde dus een radiostation op het internet Dutch Coast. Maar dat wist jij natuurlijk niet van tevoren. Daar wist ik inderdaad niks van van tevoren. <laughs> Dus eh, de naam is eh, puur ter plekke bedacht tijdens een repetitie. Toen we dachten, we hebben een naam nodig. En het eerste waarvan ik dacht, ja, dit voelt goed. Dit is naar mijn idee wel ongeveer wat het moet zijn, was Dutch Coast. Ja. Ehm, heb je iets met stranden? Ik heb zelf niet per se iets met stranden. Ik kan je ook niet helemaal eh, zeggen waarom die naam nou precies zo goed voelde. Het was <laughs> eigenlijk, wij hadden als idee van wij worden gewoon de grootste live band van Nederland. Wij gaan gewoon op alle festivals en alle strandtenten, die gaan wij gewoon plat spelen. Ja. Wij moeten, en dit is de naam die daarbij hoort. Ja. Eh, nou ja, goed, wat je dus niet kon vermoeden is eh, wat ik net heb gezegd. Ehm, want jullie bestaan nog niet zo lang, geloof ik, toch? Wij bestaan op dit moment nog geen drie jaar. Nee. Ehm, en toch pas één single hebben uitgebracht. Zeker, ja. Het heeft, eh, het heeft eventjes geduurd bij Dutch Coast, omdat we heel erg zoekende waren naar wat is de sound die wij op Spotify uit willen brengen. Omdat wij zeker ervan wisten dat wij de live sound en de productiesound niet te veel willen mengen. Ja. Omdat wij graag, het, omdat wij het het allerleukst vinden dat als wij naar een live show gaan, dat het dan toch heel anders klinkt dan wij op Spotify horen, waardoor de ervaring nog specialer wordt. Ja, eh, omschrijf het eens. Wat, eh, wat is Dutch Coast? Ja, Dutch Coast, wij zijn live zijn wij een funk rap band. Wij combineren eigenlijk uit de oude funktijden van de 80s en de 70s. Dat is onze basis. Daar doen wij rap, uh, rapteksten overheen. Die schrijf ik zelf, die voer ik zelf uit. En dat stoppen wij in een modern jasje waarin we elementen van moderne disco, ja, moderne funk, moderne rap, moderne pop. Eigenlijk komt alles een beetje bij elkaar. Wat moeilijk is om in één genre te stoppen. Mhm. Daarom noemen wij onszelf een funk rap band. Ja, eh, draait het om jou of eh, zijn die andere eh, jongens net zo belangrijk? Het, eh, draait niet alleen om mij. De andere jongens zijn net zo belangrijk, want in onze live performances draait het ook veel om solo's die van verschillende instrumenten bij verschillende nummers naar voren komen. Mhm. Dus het is echt een group effort bij Dutch Coast. Ja, eh, dan nog iets, want ik eh, maakte een beetje, nou ja, dat heb ik nog niet gedaan, maar jij was ook een van de mensen die bij het Sneak Peak Festival aanwezig bent geweest. wat heb jij met het Conservatorium Haarlem? Wat heb ik met het conservatorium Haarlem? Nou, zonder het conservatorium Haarlem had Dutch Coast niet bestaan. Wij zijn vijf gasten uit vijf compleet verschillende regio's van Nederland... die allemaal verbonden zijn door conservatorium Haarlem... en samen zijn gekomen omdat we één liefde en behoefte wilden vervullen... namelijk punkmuziek spelen. Ja. En met z'n vijven hebben wij die behoefte kunnen vervullen... en dachten we, we hebben zoiets tofs hier met z'n vijven aan muziek. Hier moeten we mee doorgaan en hier kunnen we groot mee worden. Dus dat is wat we zijn gaan doen. Ja, eh, kun je ook zeggen dat dit een beetje een Haarlemse formatie is? Of eh, doe ik dan de rest van de band eh, daarmee tekort? Het is ja, het, het, is een beetje een geinig eh, grappig geval. Want de band is ontstaan in Haarlem namelijk. Maar omdat ik kom zelf uit regio Utrecht. We hebben iemand uit Enkhuizen, iemand uit Den Haag, iemand uit Nijmegen. Het, is, het gaat alle kanten op. Dus we zijn misschien geboren in Haarlem, maar we houden ons niet speciaal gebonden aan die plek. Alleen omdat daar de meeste fans zitten van ons op dit moment. Ja, eh, maar eh, als ik jou zo hoor, is eh, de band in Haarlem ontstaan, dus het is een Noord-Hollandse formatie. Zeker. Ja. nu is er al één single uit. En dat, de single die heet I'm So In Love. Dat is jullie eerste single geweest. wanneer hebben jullie die uitgebracht? Wij hebben die single twee maandjes geleden uitgebracht. En ja, dus, het was al bij de eerste single release, dan is het altijd een beetje spannend van ja, hoe, eh, hoe gaat het doen? Maar ik heb ervaren dat bij die eerste single release, ik was er zelf heel blij mee. En wij willen als uitgangspunt hebben dat wij zelf iets gaan delen waar wij ontzettend blij mee zijn. Ja, eh, en inmiddels is single nummer 2 in aantocht. Zeker, single 2 is in aantocht. Die is nog beter dan de vorige. We zijn het daar allemaal over eens en we zijn allemaal zo ontzettend ontzettend enthousiast om die te kunnen delen met de buitenwereld. Wij zien hier heel veel potentie in. Ja, eh, en hoe heet die single? Die opvolger van I'm So In Love? de opvolger van I Am So In Love, onze tweede single, heet I Only Wanna Dance With You Tonight. Ja, ehm, heeft het ook nog een diepere lading, zo'n eh, zo'n song? Of eh, is het alleen maar van de muziek is leidend en de tekst is wat van minder geschikt belang? Waar het nummer over gaat is deze tune die beschrijft het eerste moment dat je iemand kan ontmoeten en de rest van de wereld eigenlijk in het niet valt. En het enige moment dat, wat, of het enige wat er op dat moment dan in je hoofd omgaat, is eigenlijk de titel van het nummer. Dat je deze persoon dan wil duidelijk maken, I only want to dance with you tonight. En dat is waar het nummer over gaat. Ja, eh, dat is natuurlijk ook een beetje sfeervol en wat ook een beetje bij ja, wat jullie uit willen stralen op bijvoorbeeld een podium. Als ik, Zeker waar. Als ik, als ik de tekst zo hoor, in ieder geval, eh, gaat het eh, over van... er is al genoeg narigheid in de wereld, laten wij het eh, een beetje wat mooie kleuren deze wereld. Dat is zeker waar. Dat is inderdaad ook een uitgangspunt voor ons. Er, zijn, er zullen altijd nare dingen bezig zijn in de wereld waar we ons altijd druk over kunnen maken. Maar wij willen graag even een lichtpuntje zijn in mensen hun of ja, hun, de, hun door de weekse dag of in het weekend, dat ze dan eventjes wel aan de zorgen kunnen denken, maar tegelijkertijd worden herinnerd vandaag op dit moment bij het optreden van Dutch Coast is het even niet erg om het te vergeten en eventjes ook lol te hebben en te onthouden wat voor jou op dat moment het belangrijkste is. En voor ons is dat dansen, energie maken en even de zorg vergeten, zodat we de volgende dag nog sterker kunnen staan. Ja, eh, I Only Wanna Dance With You. Is dat ook de opmaat naar misschien nog meer materiaal wat uh, van jullie kunnen verwachten? Dat is zeker de opmaat. Het is, ehm, bij twee singles zullen we al Dutch Coast dus zeker niet laten. Deze twee singles worden onderdeel van een vijf eh, nummer sterke EP die er aankomt. De eerstvolgende singles zijn jammer genoeg nog geen release data van bekend. Dus daarvoor hou ik jou nog eventjes in, eh, in afwachting. Maar er komt de, die eerste EP, dat is ook zeker niet het einde. We hebben heel veel meer liggen en ook de, zeker de ambitie om nog heel veel meer te gaan delen met de buitenwereld. Ja, eh, als mensen wat eh, meer over jullie weten, waar kunnen ze dan terecht op het wereldwijde web? Waar kunnen ze bij ons terecht? Nou ja, wij, ze kunnen het beste bij ons terecht bij onze Instagram-account. Dat is gewoon @dutchcoast. Bij TikTok kunnen ze ons bij Dutch Coast vinden. Op YouTube hebben wij een prachtige live sessie al staan. Wat een goede impressie geeft van hoe wij de nummers live spelen. Disco Tune, I Only Wanna Dance With You Tonight. Die, dat nummer staat ook al in die live sessie. Dus vind ons op YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Als je Dutch Coast intikt, krijg je de band te zien. shit. like the girls on the gram who it all for attention. Sound like a fan when we both know you only go to me for a post. Don't throw phones in my face, I won't go your ways. It's another dumb gala where the girls wear Prada and the stars are sitting at the bars. Smoke of cigars, models walk out of expensive cars looking to break their hearts. Everybody's black and white, but you are dressed in green. It was black and white to you. Entered the scene at a glance, the sight of you was nothing new. But your hands and eyes are beautiful to me. Girl, the stands, the height, the shoes, and bodies lean. but the like a fright of who will think you mean makes a land of diamond dues Lose the machine I had to try these moves to make you see these dolls with the white wine glass in hand. With commercial girls done by the strand. With the seamless sheen and body tan. Though we can't see, it was probably canned. The smell of perfume, Chanel pain, Cocktails and top shelf champagne. Far free, introduce myself and say next round's on me. Then you kiss the red wine. I grab my pint. and tipped over drinks I didn't order. I admit fall was mine. It gets sorta shy. I was switched up real quick when hit with your vibe. Her lips look damn fine. Her hips are divine. I witnessed the glimpse of bliss in her eyes. I twist hers to mine. We drift source of lights, and this is for if you missed all the signs. I'm only one. is een beetje de hoofdmoot eh, wat eh, deze gasten maken. Dutch Coast. Dat is niet eh, te verwarren met iets wat hier in Zandvoort ook actief is geweest. Dutch Coast Radio heette dat. dat was een initiatief destijds hier van Weilen Jacques Jongmans. Ja, ik noem je toch nog ergens Jacques. ik heb ooit nog programma's met je gemaakt. Maar eh, deze gasten die hebben eh, daar jouw naam eh, bij gepakt. Nou, dat wisten ze eigenlijk niet. Maar ze vonden het zelf een hele leuke naam. Dutch Coast heet het. en dit is de nieuwe single die morgen uitkomt. En die single die heet I Only Wanna Dance With You. En daarvoor hoorde je dat gesprek wat ik met Leon Weidenbos had. En daarvoor I'm So In Love. We gaan gauw verder, want we moeten zo direct ook nog de afsluitende babbel nog gaan voeren. Hier is Samira en een track die eigenlijk alleen maar te horen is in de zalen. Want je vindt het niet op YouTube. Of beter gezegd op Spotify. Op YouTube wel, want daar heeft ze deze live eh, versie eh, laten horen en uitgebracht. Maar hier hebben wij dan eh, gewoon een geluidsbestand. En dat nummer dat heet Man on the Late Night Show. En dat is opgenomen in Paradiso. The next song is called Man on the Late Night Show. It's her last song. So already would like to wish you a good night. Rock meu! als die camera op mij gericht is, dan zul je het weten ook, Thomas de Jong. Dat eh, is dan wel heel duidelijk. Gozer, die moet je... Eh, dat is... Hij staat af en toe met uh, Leon wel eens een golfballetje te, te slaan. dit is Samira, mensen. Man on the Late Night Show. En die, die nummers die zul je niet tegenkomen op Spotify. Nee, je moet ervoor naar de popzaal. voor wat wij hier hebben gehad... hoef je alleen maar een soortement van huiskamer te hebben. En dan kun je het later nog terugzien Kijk. Nijman en Annemarie. Ze zijn, eh, ze zijn klaar. Eh, ja, eh, oh, de we doen ook even mee. Ja, ja <laughs> absoluut. Dus, Iedereen doet mee vanavond. Ja, ja Natuurlijk, ehm, uh, staat er nog iets voor, voor, op de agenda nog de komende tijd? Um, eigenlijk, ik speel morgen met um, eilanden in Rotterdam. Als mensen daar zijn. Ja. Je kan eilanden vinden volgende maand, eh, wat ik zei, uh, Annemarie en mezelf. Huiskamerconcert. Huiskamerconcert. Eh, laat ons maar weten als je mee wil. Want dan kunnen we je op de, op de lijst zetten. Dat is in de midden van augustus, toch? Eind augustus. Eind augustus. Eind augustus. Ja. En, dat speelt zich af in Amsterdam? In de beeld. De beeld? De beeld. Van alle plekken. De beeld. De beeld. En dan komen natuurlijk meer singles en albums uit in de komende zes maanden. Dus blijf kijken op Chocolate Box Records. Chocolate Box Records. <laughs> Duidelijk dus. Eh, dank dat jullie geweest eh, zijn. Bedankt voor de vragen. Het is altijd heel leuk. Ja. Graag eh, gedaan. Beetje een feest vandaag. Oké. <laughs> we gaan op naar het einde. Want we hebben er nog, nog twee die we moeten laten horen. Twee nieuwe singles. dit is de eerste nieuwe single die morgen uitkomt. en dat is Low Erics. En dat nummer dat heet Dark Night Gloom. heb toch, eh, dacht ik, eh, niets te veel gezegd over die nieuwe single van eh, Low Addicts. Wat een beetje ook het einde van deze uitzending een beetje gaat markeren. wat, wat dat er gaat. Want we hebben er nog één. En die zal ook bij collega Roy de Smet te horen zijn. De komende maandag zal dat gebeuren bij de lokale omroep van Volendam en Edam. Want dan zal ook eh, die eh, single eh, te horen zijn. Maar vanavond mogen we hem al hier laten horen. En dat is de nieuwe single van de Aion. die is toch ja, even een beetje onder de radar gebleven. Maar er is wel weer heel mooi nieuw werk. En daar sluiten we dan ook mee af, deze Alternative FM. Volgende week zit uh, hier J.M. Bakkers. En dat doet hij niet alleen. Hij heeft ook eh, mijn collega muzikanten meegenomen. De nieuwe single van Ion heet Undress Me. Tot volgende week. Dag. I tried to translate all you say Try to make sense of what I feel. Try to figure out if this is all pain or if this is something new. I try to decode all my thoughts. I try to read your mind and face. Are my feelings okay to feel? Or do I exaggerate? Oh, please say less, cause I'm a I try to get out of this dance that feels like it's a push and pull.